Hij blijft erbij dat volgend jaar de laatste militair moet zijn vertrokken. En hij zegt dat het kabinet dat destijds zo heeft besloten. Bosnistan is nog verder toegenomen. Na vicepresident Biden dringt nu ook de hoge diplomaat Holbrooke aan op een nieuwe missie. Holbrooke is de speciale Amerikaanse gezant voor Afghaanse gezant voor Afghanistan en Pakistan. Hij zegt dat Nederland fantastisch werk doet in Uruzgan. Vanmiddag herhaalde vicepremier Bos dat er geen nieuwe missie in Uruzgan moet komen. Hij blijft erbij dat volgend jaar de laatste militair moet zijn vertrokken. En hij wijst erop dat het kabinet dat destijds zo heeft besloten. Bos zegt dat hij geen druk van de internationale gemeenschap voelt om ook na volgend jaar in Afghanistan te blijven. Twintig landen hebben intussen toegezegd dat ze extra militairen naar Afghanistan sturen. In Amstelveen is een bewoonster van een seniorenflat omgekomen bij een brand. Het vuur brak vanmiddag uit in de woning van de vrouw aan de Camera Obscura Weg. Drie andere appartementen kwamen vol met rook te staan, maar de bewoners van die huizen hadden alleen ademhalingsproblemen. De brandweer weet nog niet hoe de brand is ontstaan. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in Venlo is niet met volmachten gefraudeerd. Burgemeester Bruls zei in november dat hem signalen bereikten over het ronselen van volmachtstemmen. Vooral Turken in Venlo zouden langs de deuren gaan om volmachten te verzamelen. Bruls riep de voorzitters van de stembureaus op om extra alert te zijn op kiezers die meer dan twee volmachten bij zich hadden. Volgens de politie zijn er geen bewijzen gevonden dat er is gesjoemeld. In Den Haag is de Kindervredesprijs toegekend aan een vluchteling van 16 uit Congo. De jongen kreeg de prijs voor zijn radioprogramma Children for Children. Daarin maakt hij problemen bespreekbaar voor kinderen in het vluchtelingenkamp waar hij woont. Aan de prijs is een geldbedrag van 100.000 euro verbonden. De prijs werd in de Ridderzaal uitgereikt.